Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer wil fatbikes verbieden voor kinderen onder de 14 jaar. Ook willen ze dat het dragen van een helm verplicht wordt. Volgens de Tweede Kamer zijn strengere regels hard nodig... omdat er steeds meer ongelukken met fatbikes zijn. Zo werd gisteren bekend dat steeds meer fatbikers op de spoedeisende hulp belanden. Een kenniscentrum dat cijfers had opgevraagd bij ziekenhuizen schrok er best wel van. Nou, het is een eh, verdubbeling ten opzichte van eh, vorig jaar... en dan alleen over de eerste twee maanden van dit jaar. dus eh, vorig jaar hadden we er zo'n 70 in het hele jaar. En we hebben er nu al alleen in het, de eerste helft van dit jaar 140. Het is nog niet zeker dat fatbikes echt worden verboden voor kinderen onder de 14 en dat er een helmplicht komt. De verkeersminister zegt dat het juridisch ingewikkeld wordt om alleen regels voor fatbikes in te voeren en niet voor andere elektrische fietsen. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen op Hezbollah worden opgevoerd. Bij een Israëlische aanval vanmiddag zouden volgens Libanon zes mensen om het leven zijn gekomen. Een Hezbollah-commandant zou doelwit zijn geweest. Bronnen zeggen tegen persbureau Reuters dat hij is omgekomen. Leraren op basisscholen moeten anders kijken naar hoogbegaafdheid. Dat zeggen onderzoekers. Nu is het zo dat vaak witte kinderen uit een rijker milieu eerder dat stempel krijgen... dan kinderen met een migratieachtergrond uit een minder rijk milieu. En dat komt vooral door onze manier van toetsen, zegt deze expert. Ten eerste zie je dat kinderen vaak een taalachterstand hebben... als ze dus een niet-Nederlandse achtergrond hebben. Waardoor er een vertekend beeld ontstaat over de capaciteiten en we hebben maar één rekentoets, dus dan lijkt het misschien... als kinderen wat minder goed zijn in taal, alsof ze minder slim zijn. Maar dat hoeft dus niet zo te zijn. En zo hebben kinderen met een migratieachtergrond... vaak automatisch op papier een achterstand. Leerkrachten zouden daarom meer rekening moeten houden... met verschillen tussen leerlingen en hun eigen vooroordelen. Een enorme tegenvaller voor Feyenoord. Die club moet het drie maanden doen zonder spits Santiago Jiménez. Afgelopen weekend raakte hij geblesseerd aan zijn bovenbeen... tijdens de thuiswedstrijd tegen NAC. Na een half uur spelen ging de spits met een brancard het veld af... en hij blijkt nu drie maanden te moeten herstellen.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 Op eh, de ringweg van Amsterdam de A10 Noord richting de A10 Oost tussen Landsmeer en Watergaasmeer een kwartier extra. En op eh, de A10 West richting de A10 Zuid tussen Sloterdijk en knooppunt Amstel ook een kwartier vertraging. De N201 Hoofddorp uit Horen bij Schiphol Oost 10 minuten vertraging.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 Uh. Push up for me and sweat, darling. Oh, so I'm gonna put my time in. I won't stop until the angels sing. Jump in the border, be free. Come south of the border with me. Come south of the border.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 De strengere regels zijn volgens de Kamer hard nodig... omdat er steeds meer ongelukken en incidenten zijn met fatbikes. Bij de Israëlische aanval vanmiddag op een zuidelijke voorstad in Beirut... zijn zes doden en 15 gewonden gevallen, zegt Libanon. Een Hezbollah-commandant zou het doelwit van de Israëlische aanval zijn geweest. Er komen mogelijk vakbondacties in het voortgezet onderwijs... nu de onderhandelingen over een nieuwe CAO zijn stuk gelopen. Volgens vakbond AOB waren afspraken over het verlagen van de werkdruk... het grootste struikelblok. Het weer vanuit het westen steeds meer bewolking.